1 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Almere organiseert definitief de Floriade van 2022. Zoals verwacht gaf de gemeenteraad s'avonds groen licht voor de plannen... en een extra investering van ruim 16 miljoen euro. De kosten van het project zijn inmiddels flink overschreden. In eerste instantie werden de kosten geraamd op zo'n 10 miljoen euro... maar inmiddels is dat opgelopen tot bijna 60 miljoen Almere wil de kosten onder meer terugverdienen door de verkoop van bouwgrond op het terrein van de Wereldtuinbouwtentoonstelling. Daar moet een groene stadswijk komen. Zo'n 185.000 ondernemers hebben tot nu toe doorgegeven dat ze hun belasting later zullen betalen. Ondernemers die hard zijn getroffen door de coronacrisis kunnen sinds maart uitstel aanvragen voor betaling van bijvoorbeeld btw en loonheffingen. In totaal gaat het om zo'n 10 miljard euro aan belasting. De brandweer heeft in Wageningen afgelopen avond tien mensen van hun balkon gered tijdens een flatbrand. Vanwege de brand hing er op meerdere verdiepingen rook in de gangen, waardoor mensen niet via de vluchtwegen naar buiten konden en naar hun balkon moesten vluchten. De brandweer heeft ook enkele huisdieren gered. Een drugsvangst in de haven van Rotterdam twee maanden geleden blijkt twee keer zo groot te zijn. Het Openbaar Ministerie meldde eerst dat het ging om 1500 kilo cocaïne en nu blijkt het te gaan om 3200 kilo. Volgens het OM hebben de drugs een straatwaarde van 240 miljoen euro. De kook was bestemd voor Nederland en België. Er zijn zeven verdachten opgepakt. In het dorpje Hal, bij de Veluwe in Gelderland... zijn twee zeldzame roze spreeuwen gespot. Die komen normaal gesproken alleen voor in Oost-Europa. De vogel is net zo groot als een gewone spreeuw... maar heeft onder meer een roze buik, een roze snavelpunt en roze pootjes. Veel vogelspotters gingen er de afgelopen dag naartoe. Het weer, vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 12.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 Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, ik ben best een beetje eng. En ik denk aan... alles zorg om gezondheid en banen. Televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders, maar gek genoeg brengt het Yeah.